En maar even besloten om vandaag uit te roepen tot dag van nationale rouw. Voor zover de live programma's betreft van ZFM. Zoals nu doen we daar natuurlijk aan mee. Dat betekent dat we vandaag geen eh, vrolijke dingen gaan doen. Geen spelletjes, geen eh, recepten of wat dan ook. Krijgt alleen het regio nieuws. En voor de rest passen wij ons aan aan deze trieste dag. Maar vanmiddag om eh, rond 4 uur, is niet helemaal precies bekend geloof ik, maar eh, rond 4 uur in ieder geval. De eerste stoffelijke overschotten van de, van de slachtoffers in Nederland zullen aankomen op de luchthaven Eindhoven. Vliegbasis Eindhoven. Nou, dat is intussen genoegzaam bekend, denk ik. Wij zullen ons dus eh, daarin aanpassen. Geen reclames even, eh, geen toestanden tot 4 eh, uur. En dan... Ja, ik weet niet precies of het exact om 4 uur is. Ik dacht het eigenlijk niet. Maar ik dacht dat daar een signaal voor kwam. Via televisie en radio. Wanneer die minuut stilte voor de slachtoffers in werking wordt gezet. Mocht u Mocht u nou het idee hebben of mocht u nou het gevoel hebben van ik moet reageren, ik moet even mijn ei kwijt. Dan kan dat ook via eh, dit programma. U kunt ons bereiken via onze Facebookpagina. Daar kunt u natuurlijk eh, uw bericht opzetten en dan lezen wij dat voor. En als u hoeft heeft om te bellen naar de studio, kan dat natuurlijk ook. 023 573 0939 of 023 573 1969. Mocht u het idee hebben voor een eh, plaat die past in deze, in deze programmering in de, op deze dag... dan kunt u dat natuurlijk altijd aan ons laten weten via diezelfde kanalen. Je kunt ook eh, eventueel reageren via onze eh, gratis CFM-app. Dat kan ook. Daar kunt u ook op reageren. Ja. Kan allemaal. Dit is van Lunch. Nogmaals, aangepast programma. Dat doen we straks ook met de vinyljaren. We draaien wel van vinyl, maar we hebben wat aangepaste en mooie platen meegenomen. En eh, de muziekkeus zal dus ook wat anders zijn dan u van ons gewend bent. Maar u snapt de reden. Toch even doen past wel niet helemaal in het, in het, eh, in het eh, verhaal. Maar ik doe het toch even. Want eh, onze collega Charles Duif is jarig vandaag. Dat is wel triest voor de man dat het nou net op zo'n dag is. Dat dit dan gebeurt. Maar uh, Charles van harte in ieder geval. Dat doen we. Anders hadden we het even feestelijker gedaan. Maar nu doen we het gewoon even zo. Netjes en rustig. Goed. Ehm, even kijken. Ja. Eerste muziek.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 But the cradle is soft and warm. Into temptation Uh, nee, eh, Into Temptation was dit. Van eh, Crowded House. Zoals u begrijpen zult hebben wij in de live programma's in ieder geval onze muziekkeus aangepast aan het karakter van deze dag. De Nationale Dag van Rouw in verband met de vliegramp in Oekraïne van vorige week donderdag. Dit was Crowded House. En we gaan door met Billy Preston. Samen met Sarita. born again. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness. times I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again? this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Preston samen met Sarita. Prachtig liedje. Born Again heet het. En over naar een eh, hele oude jazzmuzikant. Clarinetist was het. En ehm, we kennen hem vooral van eh, Strangers on the Shore. Dit is een oud nummer van eh, Roberta Fleck. Nu in de instrumentale uitvoering van Mr. Eckerbilk. First Time Ever I Saw Your Face. In dit geval instrumentale uitvoering van Mr. Ecker Bilk. En ehm, ja, u weet het, eh, we hebben het al gezegd. We hebben vandaag uh, eh, aangepaste eh, programmering. Oftewel, hier is Aaron Neville. Tell it like it is. Something to play with. Go and find yourself a Baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. No, no. If you are serious, look girl, look girl, look girl. Then don't play with my heart, it makes me furious. Mm -hmm. Oh, but if you want me to love you, then oh, baby I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Then I gave a conscience baby, you can. But I, Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. nothing to play with. Girl, you better find yourself a toy. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. No. darling, my Ja, Iron Neville was dat. En eh, u zult het begrijpen, eh, dames en heren, de muziek is anders dan we eh, gewend zijn. Maar dat komt, we hebben ons natuurlijk aangepast aan het karakter van deze dag. De Nationale Dag van Rauw in verband met de ehm, slachtoffers van de Malaysian Airways vlucht van vorige week. Die vandaag terugkomen naar Nederland, althans een deel daarvan. Ehm, eh, we zullen natuurlijk eh, alles in de gaten houden. De actualiteit vooral ook in de gaten houden. Vanmiddag om vier uur of rond vier uur zal er ook ehm, een minuut stilte plaatsvinden. Dat zal gebeuren in verband met het feit dat dan het eerste vliegtuig in Nederland aankomt met slachtoffers dat gaan we dus allemaal doen. En eh, tussen 12 eh, en 4 in ieder geval onze live programma's passen wij de muziek uiteraard aan. En laten wij onze vaste onderdelen zoals recepten en spelletjes en dingetjes gewoon uh, achterwege. Mocht u de behoefte hebben om te reageren, mocht u iets kwijt willen, iets met betrekking tot deze zaak, of mocht u een suggestie hebben over een plaat die we misschien zouden kunnen draaien, dan eh, kunt u ons altijd even bereiken via Facebook. U kunt dat doen via de eh, www.facebook.com slash zandvoortluncht. Niet CFM Lunch, want dan komt u daar niet. Maar wel bij uh, eh, Zandvoort en als u dat eh, doet, dan typt u daar even uw bericht in. En dan dus, eh, gaan wij dat bekijken natuurlijk. Het kan ook via onze CFM-app. Dat kan ook, daar kunt u ook reageren. En u kunt ons ook natuurlijk, als u een verhaal heeft wat hierbij past... en dat u gewoon uw hart even wilt luchten... dat kan ook via telefoon 023 573 0939 of 023 573 1969. Wij zitten klaar aan de telefoon. En uh, mocht voor zover u dat wilt, kunt u dat ook in de uitzending doen. Um, ja, dat zou ik even vertellen. U hoorde net eh, Aaron Neville en het nummer Tell It Like It Is. En toen... <laughs> Ja, ik wou zeggen... Ja, ik wou zeggen, gebeurt er nog wat. Maar. Dit is Salvatore Adamo. Inshallah. dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontières. le chemin en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble sur cette terre d'Israël. Demain le sang sera lavé. La route est faite de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours lorsque sur lui je suis penché. Requiem Salvatore Adamo. Je hoort helaas niet meer zoveel van hem.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 Dat ook weer uit uh, 65, 66. Goed, ehm, ja, we ontdoen het programma van allerlei eh, dingen die we normaal wel doen. Het enige wat we wel voor u hebben natuurlijk, en dat is ook logisch, is het regio nieuws. Hier is Angela. Wegens het inlasten van een dag van nationale rouw eh, vanwege de vliegramp van 17 juli... heeft de organisatie van parksessies besloten om de sessie van vanavond niet door te laten gaan. Bij deze ramp zijn veel mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers waren een aantal Haarlemmers... waaronder een oud-klasgenoot van iemand uit de organisatie. De Nederlandse regering heeft vandaag uitgeroepen tot een nationale rouwdag voor de slachtoffers van de rampvlucht. De eerste van de naar schatting 200 slachtoffers worden overgevlogen en herdacht in Eindhoven. Op alle overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok... en bij aankomst van de overledenen wordt één minuut stilte in acht genomen. Het vliegtuig met de slachtoffers komt naar verwachting om vier uur aan op de vliegbasis in Eindhoven. Daar zijn nabestaanden koningin, koning Willem-Alexander, koningin Maxima... premier Rutte, vicepremier Asscher bij aanwezig. Ook zullen vertegenwoordigers van landen van de slachtoffers... en andere hoogwaardigheidsbekleders de herdenking bijwonen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten, meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie gisteren. Gedurende de dag zullen er meerdere malen klokken worden geluid. Op het moment dat het vliegtuig met de slachtoffers in Eindhoven aankomt... klinken de klokken vijf minuten lang. Op de publieke zenders wordt geen reclame uitgezonden... en ook RTL onthoudt zich enkele uren van het tonen van commercials. Om vier uur, tijdens de minuut stilte... zullen er op Schiphol geen vliegtuigen opstijgen of landen... Ook de voertuigen van Connection zullen stilstaan. En dat komt volgens een woordvoerder neer op 4000 taxis, 2000 bussen en enkele treinen van de vervoerder. Aanvankelijk zouden de NS-treinen gewoon doorrijden, maar ook die staan even stil. Ook bij CFM is, vandaag, is er vanmiddag een aangepaste programmering. Wij zenden vanmiddag geen commercials uit en tijdens Zandvoort Lunch vervallen... behalve het nieuws, <clears throat> de andere gebruikelijke rubrieken. Niemand, helemaal niemand, krijgt ons klein dat schrijft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken vandaag op Facebook. Hij bedankte de mensen die hebben gereageerd op zijn toespraak in de VN Veiligheidsraad naar aanleiding van de, de vliegramp. Zijn toespraak oogste heel veel bijval en die liet, laten we wel zijn, niet aan de verbeelding over. Chapeau. In de centrale hal van het gemeentehuis van Zandvoort... ligt sinds maandag een condoleanceregister voor een ieder die zijn steun en medeleven wil uiten... ten aanzien van de slachtoffers van de vliegtuigramp en hun nabestaanden. Het eerste vliegtuig met lichamen van slachtoffers van de vliegtuigcrash van vorige week is vertrokken naar Nederland. Het militaire vliegtuig steeg iets voor 11 uur op en dat is lokale tijd van het het nationale vliegveld van Charkov. De toestellen eh, vervoeren de eerste 40 stoffelijke overschotten. En eh, ze worden vanmiddag rond 4 uur verwacht op het vliegveld van Eindhoven. De lichamen worden voor identificatie overgebracht naar de corporaal van Oudheuzen kazerne in Hilversum. En tot zover het nieuws. gaan we verder met het weer. We profiteren vandaag van een hoge drukgebied ten westen van Noorwegen. Het zorgt bij ons voor een noordoostelijke stroming met aanvoer van nogal warme lucht. De zon schijnt volop, het blijft overal in de regio droog... en er waait de meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt bij dit alles naar een zomerse 27 graden... en dat geldt ook voor de stranden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en bij een matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 18. Dat was het. Je was dat. De band rond uh, Demis Roussos en Vangelis natuurlijk. Ja. Toetsenman eh, van deze band. Griekse band. Het stuk is gebaseerd op eh, een stuk van Johan Pachelbel. Ja. Klassieke componist. Dan ben ik alleen de titel even kwijt. Maar goed, dat is niet zo erg. Het, het was in ieder geval Everdights Child. En Rain and Tears. Het is een hele oude BB King. That's why I sing the blues. put the Lord Band met The Wait. En daarvoor hoorde je B.B.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 En dat is natuurlijk de Nationale Dag van Rouw voor de Slachtoffers. Dit is Anne Murray. You Needed Me. Laatste voor het nieuws. I cried a tear. You wiped dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought. En eh, Murray. En eh, dat nummer dat heet You Needed Me. U zult begrijpen, dames en heren. We hebben vandaag onze programma's aangepast. Onze muziekkeuze ook. We gaan nu even naar het nieuws en het weer van 1 eh, uur.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 Dat is, daar kunnen wij niets aan doen, helaas. Maar we hoorden haar wel. Maar daarna was het afgelopen. Dus hoorden we niks meer. Geen nieuws. Nou, we zullen kijken wat het nieuws is. En dan vertellen we u dat later nog wel even. Ik heb ehm, u weet dat wij eh, normaal gesproken rond eh, deze, deze tijd, als wij dit programma doen, altijd een conferentie doen. Dat doen we dus vandaag niet. Eh, uiteraard. Want nou, ik heb wel iets anders klaarstaan. Wat misschien voor sommige mensen die het gemist hebben of niet gehoord hebben. toch interessant vinden om dit te horen. En dan heb ik het over de toespraak die Frans Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken, heeft gehouden voor de Verenigde Naties. En die speech die ga ik nu voor u draaien. Thank you very much, Mr. President, and thank you for allowing me to speak here today. We're here to discuss a tragedy the downing of a commercial airliner and the death of 298 innocent people. Men, women, and a staggering number of children lost their lives on their way to their holiday destinations, their homes, loved ones, or international obligations, such as an important HIV AIDS conference in Australia. Since Thursday, I've been thinking how horrible must have been